Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere Europese landen willen dat Oekraïne lid wordt van de EU. Ze hebben gevraagd aan de Europese Commissie of dat mag en die gaat dat nu bekijken. Maar voordat daar meer duidelijkheid over is, zijn we wel even verder, zegt Rutte. Het duurt een tijd. Dat is ook heel, helemaal niet slecht. Want het gaat echt wel ergens over toetreden tot de Europese Unie. In de twaalf jaar dat ik deze baan heb, is alleen Kroatië toegetreden. Na een lang proces. Maar voor de korte termijn moeten we er natuurlijk voor zorgen... dat we Zelensky en zijn regering ondersteunen. Nederland en andere Europese landen hebben afgesproken dat ze de komende tijd wapens naar Oekraïne blijven sturen. Opnieuw gaat het niet echt lekker tussen Rusland en Amerika. De Russen zeggen dat Amerika Oekraïne helpt bij het maken van biologische wapens. Het land heeft hiervoor trouwens geen bewijs gegeven. Amerika noemt de beschuldiging lachwekkend en zegt dat Rusland dit gebruikt als excuus voor de oorlog. De VN-veiligheidsraad komt vandaag bij elkaar om erover te praten. We zijn met z'n allen door blijven paffen en drinken. Volgens het CBS is het aantal rokers en drinkers de afgelopen jaren amper afgenomen. Ook zijn er nog steeds een boel mensen met overgewicht. In 2018 kwam de overheid met maatregelen zodat we gezonder zouden gaan leven, maar die hebben dus niet echt geholpen. De lentezon schijnt, maar een groep inwoners van Tilburg kan daar niet van genieten. Pal naast hun tuin is een bedrijvengebouw neergezet. En dus is te zien bij Hart van Nederland kijken ze niet meer uit op blauwe lucht en groene bomen... maar op een grijze muur van 7 meter hoog. Je wordt zofte zwakker en het eerste wat je ziet is zo'n groot grijs gebouw eigenlijk. Ja, ik heb eh, een jaar of twee geleden de tuin helemaal opnieuw aangelegd. Een vijver gemaakt, een zonneterras. Maar ja, dat is nou eh, helemaal zinloos geworden. Daar word je heel boos van, ja. Dat mag je gerust zeggen. Een ander zegt dat het voelt alsof ze in een kartonnen doos woont. Een rechtszaak tegen de gemeente heeft ze tot nu toe niet geholpen, maar de bewoners gaan in beroep. Het weer voor de rest van Nederland is het een dag om lekker in de tuin te zitten. Zonnig en een gaat op 15. In de namiddag wel wat meer wolken. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Hoofddorp en Roelevarensveen een kwartier op onthoud. A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen Afrit Muiden en de aansluiting met de ring 20 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad verkloopt het Zaandam 10 minuten. Dat komt door technische problemen met de spitsstrook op de A7... Op de A9 Alkmaar richting Diemen. Tussen Badhoevedorp en Amstelveen. 10 minuten op onthoud door een auto met pech. Op de ring van Amsterdam de A10 West tussen Afrit Haarlem en de Koentunnel een kwartier op onthoudt.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 De Europese regeringsleiders hebben de aanvraag van Oekraïne om lid te worden van de EU doorgestuurd naar de Europese Commissie. Premier Rutte zei na nachtelijk overleg in Versailles dat Oekraïne deel is van de Europese familie... maar hij benadrukte ook dat een mogelijke toetreding een lang proces is. Het aantal volwassenen met overgewicht is niet gedaald sinds de invoering van het Nationaal Preventieakkoord in 2018. Blijkt uit cijfers van het CBS. Ook het aantal rokers en drinkers is amper afgenomen. De Eindhovense politie heeft gisteravond tientallen voetbalsupporters aangehouden...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 En ik weet, we moeten praten, maar daar ben ik niet zo van. Stel het steeds weer uit tot later, tot het echt niet anders kan. Ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer staande deze rol ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Je bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwijt Ook al is het nu of nooit?